Marian Hageman met het NOS Journaal. De top van ABRO ziet af van de omstreden loonsverhoging van 100.000 euro. Het nieuws over de verhoging maakte de afgelopen week een golf van negatieve reacties los. Onder andere van de eigen bankmedewerkers. Maar ook minister Dijsselbloem en de Tweede Kamer reageerden gepikeerd. Dijsselbloem stelde de beursgang van ABN AMRO uit, onder meer vanwege de commotie. Ondanks dat zei de Raad van Bestuur van de bank vrijdag nog bij de loonsverhoging te blijven. Nu stelt ABN AMRO in een persverklaring dat het de ontstaande onrust begrijpt en betreurt. De storm en kritiek is schadelijk voor klanten, ABN-medewerkers en het vertrouwen van het publiek in ABN AMRO. En daarom ziet de bank af van de loonsverhoging. In een reactie op het nieuws schrijft minister Dijsselbloem dat hij de stap van ABN AMRO verwelkomt. Volgens hem levert het bestuur van ABN AMRO daarmee een belangrijke bijdrage aan het herstel van rust en vertrouwen rond de bank. PvdA-Kamerlid Nijboer zegt dat het besluit een cruciale stap is om als bank weer dichter bij de maatschappij te staan. SP-Kamerlid Merkies vindt het goed dat ABN AMRO eindelijk heeft toegegeven aan de grote druk vanuit de maatschappij en de politiek. Ook CDA-Kamerlid Omzicht is blij met het terugdraaien van de salarisverhoging, die volgens hem niet in overeenstemming is met de geest van de wet. Op de rampplek waar afgelopen week de Airbus van Germanwings neerstortte... zijn 78 unieke DNA-profielen gevonden. Het DNA-materiaal wordt vergeleken met dat van familieleden van de 150 slachtoffers... heeft het Openbaar Ministerie in Frankrijk bekendgemaakt. Het OM meldt ook dat er een toegangsweg wordt aangelegd naar de rampplek in de Franse Alpen... zodat grote brokstukken van het vliegtuig kunnen worden vervoerd... die te groot zijn om weg te halen met een helikopter. Het weer regen en aan zee een stormachtige wind. Ook vanavond trekken buien over het land met zware windstoten. Morgen geregeld zon, maar ook af en toe een bui.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 All the man them a say you gone clear. Sweetness for the girl them a dress. All the man them a say them impressed. Niceness with the girl them a wearing. All the man them a say you gone clear. Me come and love on the girl them, love on the girl them, whiny whiny whiny. Love on the girl them, love on the girl them, love on them and with them body. Come on, me no love on the girl them, love on the girl them, jumping jumping jumping.